uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De rivier de Berkel in Gelderland is steeds schoner, maar er is nog veel vis in nood. In de buurt van de rivier knapte maandag een ondergrondse persleiding. Die leiding vervoerde het restwater van twee zuivelfabrieken in Lochem en Borculo. Daar zaten verschillende reinigingsmiddelen in en eiwitten. Die stoffen kwamen in de Berkel terecht, waardoor het zuurstofgehalte in de rivier een stuk lager werd. Duizenden vissen overleefden dat niet. Het waterschap Rijn en IJssel pompt nu schoon water de rivier in om het zuurstofgehalte weer omhoog te krijgen krijgen. Er komen steeds minder zaken met, van mensenhandel bij het Openbaar Ministerie terecht. 2012 waren het er nog 315, vorig jaar minder dan de helft, 141 zaken. Het blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij het OM. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, vindt de cijfers zorgelijk. Omdat het probleem volgens hem niet minder is geworden. De kaartjes voor concerten die de Spice Girls gaan geven tijdens hun nieuwe tour waren binnen een paar minuten uitverkocht. Volgens kaartverkoper Ticketmaster waren miljoenen mensen op de site op zoek naar tickets. Het bedrijf zegt dat nog nooit eerder de belangstelling voor enige tour van welke groep dan ook zo groot was. De Spice Girls gingen in 2000 uit elkaar en kwamen in 2007 nog even terug. Zes jaar geleden traden ze voor het laatst samen op tijdens de Olympische Spelen in Londen. Het weer vanavond beest droog, maar later vannacht gaat het opnieuw regenen. De minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen is het regenachtig, in ieder geval de hele dag bewolkt. Het wordt 11 of 12 graden. Alleen in het zuiden van Limburg kan af en toe de zon even doorbreken... en dan kan het wel ietsje warmer worden dan 15 graden ongeveer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1306 hier op CWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radiozender. Twee nieuwe albums. Sangita Kaur, Kaur moet ik zeggen, Sangita Kaur met haar nieuwe album Mirrors op erretjes. En ehm, ja, uitgegeven via het promotielabel Last Promotions uit Canada tot mij gekomen. Daarna een Nederlander, weer een Nederlander. Net zoals het vorige uur begonnen we met Kerani. Een Nederlandse. En Pravoer is een Nederlander. En die eh, ook internationaal opereert met eh, zijn nieuwe album Earth Tones. Nou, daar gaan we daarna naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wil je meelezen, meeluisteren? Nou, dat, dan moet je vooral blijven luisteren natuurlijk. Maar terugluisteren, dat kan via de website peacefulradio.info. you one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.